Drie uur. met het NWS Journaal. In Italië is een Schotse crimineel opgepakt... die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadblogger Martin Kok. De verdachte is Christopher Hughes. Hij zat in een hotel in de buurt van Turijn. De Schot zou Kok in 2016 in de val hebben gelokt... bij een seksclub in Laren, waar hij werd doodgeschoten. Hughes werd aangehouden op verzoek van Schotland... waar hij wordt gezocht voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Oud-Nissan-topman Goon zegt dat hij geen andere keus had dan te ontsnappen uit Japan. Hij noemde het op een persconferentie de moeilijkste beslissing uit zijn leven... en zegt dat hij zichzelf en zijn gezin wilde beschermen. Goon vluchtte vorige maand naar Beirut, naar verluid in een kist voor geluidsapparatuur. Hij had huisarrest in Japan, waar hij wordt verdacht van miljoenenfraude. Koon spreekt die beschuldigingen tegen en zegt dat justitie bewijs heeft achtergehouden. Mogelijk worden Nederlandse troepen in Irak verplaatst... vanwege de opgelopen spanningen tussen Iran en Amerika. Tientallen Nederlandse militairen zijn in het land voor een trainingsmissie. Het kabinet veroordeelt de vergeldingsaanval van Iran... op twee luchtmachtbases in Irak afgelopen nacht... en noemt de nieuwe ontwikkelingen zeer zorgelijk. Op de luchthaven van Parijs is een dood kind gevonden... in het landingsgestel van een vliegtuig van Air France. Het is een jongen van tien die vermoedelijk in Ivoorkust... in het toestel was geklommen. Air France noemt het een verstekeling. De man die in 1992 Milika van Doorn verkrachtte en doodde... moet een schadevergoeding betalen aan haar vader. Het gaat om 10.000 euro. Ook moet hij de begrafeniskosten van enkele duizenden euro's betalen. De dader kreeg eerder al 20 jaar celstraf. Het weer nog, vanuit het noordwesten vaker droog. In Limburg blijft het wel druilerig. Het is erg zacht voor de tijd van het jaar, 11 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen.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 Hélène, je suis pas vert. moi devenir ton amant, seul montagnard oh, oh, oh. de tes monts blancs, de tous tes monts blancs. maman, oh, oh. oh. Moi chez ma maman. semblant à vous peignoir que c'est troublant oh, oh, oh, à vous c'est troublant Zandvoort, Zandvoort.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 Dit is ZFM. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit.